11 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De zoon van de Nederlandse IS-strijder e Jago Riedijk... en zijn Britse vrouw Shamima Begum is toch overleden. Dat heeft een woordvoerder van de Syrische Democratische Strijdkrachten... tegen de BBC gezegd. Een paar uur geleden spraken zij dat bericht nog tegen. Riedijk zei eerder dat hij met zijn vrouw en pasgeboren zoontje... wilde terugkeren naar Nederland. Hij gaf zichzelf onlangs over in de buurt van Baghouz in Syrië. Op dit moment wordt Riedijk vastgehouden door Koerden. Zijn vrouw is haar Brits staatsburgerschap kwijtgeraakt... en zou met Riedijk mee willen naar Nederland. Het kabinet zegt de vervroegde sluiting van de Hemwegcentrale... netjes te willen afhandelen voor de werknemers. De kolencentrale in Amsterdam moet volgend jaar al dicht... vijf jaar eerder dan de bedoeling was. Het is een van de manieren waarop het kabinet tegemoet wil komen... aan de uitspraak in de Urgenda-zaak... over de beperking van de uitstoot van broeikasgassen. Vermoedelijk verliezen 200 mensen hun baan... en daarom praat het kabinet met de sociale partners over maatregelen. Ook wordt er met eigenaar Nuon gesproken over nadeelcompensatie. Bij protesten tegen president Bouteflika van Algerije zijn vandaag bijna 200 mensen opgepakt. Volgens de politie hadden ze zich schuldig gemaakt aan plundering. Tienduizenden Algerijnen gingen vandaag de straat op in de hoofdstad Algiers om het aftreden te eisen van Bouteflika. Het was de grootste betoging in Algiers van de laatste 28 jaar. Ook in andere grote steden waren er protesten. Laus Groeter, die door het eh, televisieprogramma Nooddorp Indianendorp uitgroeide tot cultheld, is overleden. Hij en zijn vrouw Tini kregen landelijke bekendheid dankzij de documentaire serie op SBS 6. Daarin was zonder meer te zien hoe Lau met veel gescheld zijn kerstboom probeert op te tuigen. Het fragment is bijna 6 miljoen keer bekeken op YouTube. Laus Groeter was 79 jaar. Het weer vanavond en vannacht eh, van tijd tot tijd regen.